Jan van der Putten met het NOS Journaal. Minister Van Veel van Buitenlandse Zaken noemt de dreiging van president Trump met nieuwe importheffingen chantage. Bij WNL op zondag noemde Van Weelt een belachelijk plan. Trump is kwaad dat acht NAVO-partners, waaronder Nederland, militairen sturen naar Groenland. Daar moeten ze een NAVO-oefening voorbereiden. Trump vindt dat in strijd met zijn pogingen om Groenland over te nemen van Denemarken. Hij dreigt met extra importheffingen van 10 en later 25 procent. Van Weel zei dat hij zeer verrast was over de aankondiging van Trump Trump en dat bondgenoten zo niet met elkaar om moeten gaan. De documentaire serie Hila voorbij de Taliban is niet meer terug te zien via NPO Start en NL Ziet. Omroep Avro Tros heeft de serie offline gehaald na de arrestatie van een vrouw door de Taliban. In het programma ging presentator Hila Noorzai naar haar geboorteland Afghanistan. Ze sprak met een sportlerares, die was herkenbaar in beeld en die is nu opgepakt. Niet bekend is of de serie ook echt de aanleiding was. Avro Tros schrijft diep geraakt te zijn door de arrestatie. De Taliban pakte ook een vrouwelijke journalist op... maar zij werkte volgens de omroep niet aan de serie mee. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft 1500 militairen klaarstaan om naar de staat Minnesota te gaan. Ze kunnen worden ingezet bij de felle protesten tegen immigratiedienst ICE. Op 7 januari schoot een ICE-agent in Minneapolis de 37-jarige Renee Good dood in haar auto. Eerder stuurde president Trump zo'n 3000 ICE-agenten naar de steden Minneapolis en St. Paul. De 1500 militairen die nu een oproep hebben gekregen... kunnen worden ingezet als Trump een beroep doet op de anti-oproerwet. Het weer in het noorden laaghangende bewolking, nevel en mist.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 Hey, yeah. sin. I grab the funk, skunk out the trunk, give me the bomb so I can blow off the sun. MTV, the comedy man, magician, aka man, terrorizing the vision. To listen, I'm hard like stones, the hell with Shannon, the cannon.